In Utero, ja. Met ja, onder andere deze er ook op en alle balletjes van Nirvana op nummer 555. Ja, het tweede uurtje dan van uh, de nacht En eh, ja, gewoon door met eh, de Rolling Stone magazine top 500. De 500 greatest songs of all time volgens dat magazine. dit uur sowieso nog een tweede Guns N' Roses heb ik je beloofd. Een tweede Beatles plaat. En ik heb het afgelopen uur heb ik best naar nou, aardig doorgedraaid. Dus je krijgt straks ook nog een tweede Nirvana. Er komt sowieso nog een tweede Nirvana aan. Dus dat is, in ieder geval hartstikke mooi. En ehm, ja, de Beatles, zij zijn hoofdleverancier. Hè? Die had je het vorige uur al met Rain. Nou, er komt dus straks nog een Beatles plaat aan. Maar op nummer 454 vinden wij ook de allereerste Beatle solo. En in dit geval is dat eh, George Harrison, 1970. Dus eh, ja, dat de Beatles uit elkaar gingen. Toen maakte hij dit en het werd nummer 1, ook hier in Nederland. My Sweet Lord op nummer 454. dat gitaargeluid van Slash, dat is ook geweldig om naar te luisteren toch? Guns N' Roses, Paradise City, 453. En dit jaar ook op eh, Pinkpop te zien. Daarvoor 454 de allereerste Beatles solo. George Harrison met eh, My Sweet Lord. Vorige uur kreeg je al de Beatles te horen. En ehm, na later dit uur ook nog een keer eh, een Beatles plaat. Maar dit was de solo in ieder geval. Ehm, ja, dit is een lijst. we zijn ermee bezig. Rolling Stone magazines 500 greatest songs of all time. Waar voornamelijk eigenlijk jaren 60 en 70 muziek in staat. Er staan ja, 203 van de 500 liedjes zijn jaren 60 platen. Dus dat is ruim 40 procent. Ehm, dus ja, ik heb eh, de lijst ook niet samengesteld. Maar het geval is nu dat je zeven jaren 60 platen achter elkaar te horen krijgt. En eh, daarna komt dus nog een keertje die, eh, die tweede Nirvana. Die we gelukkig gaan halen. Want ik heb het vorige uur nou, flink doorgedraaid. Dus Ehm, kunnen we, eh, ja, dat, dat gaat helemaal goed komen. Die eh, Nirvana-plaat, die komt er nog aan. Welke dat is, hou ik nog even geheim. Maar nu dus in ieder geval een hoop jaren 60 eh, platen achter elkaar. Zometeen ook nog even een overzichtje van wat je allemaal gehoord hebt. Want ik heb ehm, vorige uur drie platen achter elkaar gedraaid. Nou, welke waren dat? Ook even zo meteen doornemen. Ehm, we zijn inmiddels alweer bijna op een tiende deel. Um, 452. Sam Cooke, die staat er zeker een aantal keer in. Natuurlijk, Changes is Gonna Come die staat ontzettend hoog. Maar volgens mij, dit is de eerste keer dat we hem tegenkomen. Ja, op 452 is dit uh, Cupid. Och, dat is mooi toch? Heel veel jaren 60 uh, eh, plaatjes achter elkaar, zeven om precies te zijn. Nou, dit is de eerste daarvan. Cupid, draw back your bow and let your arrow go straight to my lover's heart for me, for me. bed, please hear my cry and let your arrow fly straight to my lover's heart for me. Now, I don't mean to bother you, but I'm in distress. There's danger of me losing all of my happiness. For I love a girl who doesn't know I exist and this you can fix. So, Cupid, draw back your bow and let your arrow go straight to my lover's heart for me. Nobody but me. Cupid, please hear my cry and let your arrow fly straight to my lover's heart for me. Now, Cupid, if your arrow make a love strong for me, I promise I will love her until eternity. I know between the two of us her heart we can steal. Help me if you will. So, Cupid, draw back your bow your arrow Arago straight to my lover's heart for me. Nobody but me. Cupid, please hear my cry and let your arrow fly straight to my lover's heart for me. Now, Cupid, don't you hear me? calling you. I need you, Cupid. Help me. I need you, Cupid. Nummer 451. Ja, dat is leuk. Want ik heb laatst eh, Let's Twist Again uh, gedraaid. Dus leuk dat ik nou weer dan de twist tegenkom. Op nummer 451, Chubby Checker. Ik ben benieuwd of eh, trouwens die Let's Twist Again er ook in staat. Als die erin staat, dan staat hij in ieder geval hoger dan deze. De Twist, Chubby Checker 451. Betekent dat je er weer 10 gehad hebt, dus even een overzichtje. 460, The Chiffons en One Fine Day. 459, Muddy Waters and Rolling Stone. Soulman, Sam and Dave 458, 457, Ramones en China is een punk rocker, 456, Lloyd Price en Stagger Lee. we begonnen dit uur met 455, Nirvana en All Apologies. 453, George Harrison, My Sweet Lord. 453, Guns N' Roses, Paradise City. En op 452, Sam Cooke en Cupid. En zojuist is op 451, Chubby Checker en The Twist. We zijn inmiddels op 1tiende deel van de lijst, aangekomen bij nummer 450. En op 450, daar vinden we deze prachtige strijkers. En die horen bij het nummer By the Time I Get to Phoenix van Glenn Campbell. Op nummer 450. By the time I get to Phoenix, she'll be rising. she'll find the note I left hanging on her door. She'll laugh when she reads the part that says I'm leaving. Cause I've left that girl so many times before. By the time I make Albuquerque, she'll be working. She'll probably stop at lunch and give me a call. But she'll just hear that phone keep on ringing. off the wall. That's all. By the time I make Oklahoma, she'll be sleeping. She'll turn softly and call my name out low. She'll cry just to think I'd really leave her. Though time and time I've tried to tell her so. She just didn't know I would really go. Ja, dat is mooi hè. Op nummer 450 Glenn Campbell en eh, By the Time I Get to Phoenix. Het vorige uur eh, toen kreeg je al een keer eh, de Beatles met Rain was dat op 463. En we komen ze nou nog een keer tegen op nummer 469. En dat is met het nummer Penny Lane. En ehm, ja, al in 1965, toen ehm, had Paul McCartney eigenlijk het idee om eh, ja, dit nummer genaamd Penny Lane te schrijven. Duurde echter nog een jaar voordat hij daadwerkelijk het nummer geschreven had. En nog eens een jaar voordat het uiteindelijk ja, uitgebracht, werd, eh, uitgebracht werd. Eigenlijk net zoals Strawberry Fields Forever. En net zoals Strawberry Fields Forever verwijst Penny Lane naar plaatsen uit de jeugd van de Beatles in eh, Liverpool. Want aan Penny Lane bevond zich bijvoorbeeld een bushalte waar McCartney op een andere buslijn over moest stappen als hij van zijn eigen huis aan Fortling Road naar het huis van John Lennon aan Menlove Avenue reisde. En bijvoorbeeld ook de kapper, waarin het lied naar verwezen wordt, Bioletti genaamd volgens McCartney, zorgde voor inspiratie voor het nummer. En deze kapper die toonde foto's van verschillende kapsels in zijn e- etalage. En McCartney verwerkte dit dan weer tot, in Penny Lane there's a barbershop showing photographs of every head he's had the pleasure to know. Eh, ook de rotonde waarnaar verwezen wordt. Dat is aan eh, de noordelijke, eh, ja, noordoostelijke uiteinde van Penny Lane zit er ook in. En in het lied wordt ook verwezen naar een bankier. Omdat er aan Penny Lane ook een bank te vinden was. En hoewel de brandkazerne eigenlijk enkele kilometers verderop lag, verwerkte McCartney toch een brandweerman in de tekst. En ja, hoewel het grote deel van de tekst door McCartney werd geschreven, herinnert McCartney zich dat Lennon ook meehielp met het schrijven van het derde couplet. De Beatles en Penny Lane op 449. Penny Lane, is a barbershop. 48. try to nullify my life. Cause when the blood begins to flow, when it shoots up the dropper's neck. het meest experimentele nummer dat in deze lijst staat. Heroin van The Velvet Underground. Het werd geschreven door eh, Lou Reed, terwijl hij in eh, dienst was eh, van eh, ja, platenmaatschappij Big Rig Records, was dat destijds. maar daar werd het afgewezen. Het was een van de eerste nummers in het repertoire van de band, The Velvet Underground. En werd samen met There She Goes Again en Venus in First opgevoerd tijdens het debuutoptreden van de groep. Dat was op 11 november 1965 in de Summit High School. En ja, dit lied, eigenlijk is het een, ja, een beetje vanuit, vanaf het perspectief van een heroïnegebruiker. De vertel dat is eh, ja, een beetje dubbelzinnig over zijn ervaring. De druk wordt aangeprezen, nog veroordeeld. En beschuldigingen van drugsverheerlijking zijn altijd door eh, de groepsleden ontkend. De oorspronkelijke openingszin die luidde eh, eigenlijk... I know just where I'm going. Ik weet goed waar, waar ik naartoe ga. Maar werd door Reed vervangen met het tegenovergestelde. I don't know just where I'm going. Ik weet niet goed waar ik naartoe ga. En dit was dan weer tot ergernis van zijn eh, groepsgenoot John Keel, die van mening was dat dit het juist het idee achter het nummer ondermijnde. Ongetwijfeld het eh, meest experimentele nummer in eh, deze hele lijst. Te vinden op nummer 448, The Velvet Underground en Harrowing. Um, daarvoor uit hetzelfde jaar, 1967, Benny Lane van de Beatles op 449. Veel eh, jaren 60 eh, achter elkaar. We blijven een beetje ja, nog even in dat hoekje. Want op nummer 447 daar vinden wij de Shangri-La's. En die hadden wel een aantal eh, leuke liedjes in de jaren 60. Ook nog begin 70. Remember Walking in the Sand, dat was één. Ook de, de Past, Present, Future. en deze die staat mij ook nog altijd wel bij. Want deze die hoor je dan nog... Als, als je al iets hoort van deze meidengroep dan, eh, dan is het deze wel. Ehm, ja, een beetje, zij waren een beetje de... Eh, populaire, het populaire voorbeeld van de Teenage Tragedy Song. Hè? Dus de liedjes die klonken soms wel heel vrolijk, maar de tekst die was toch een beetje ja, somber. En dat is daar een heel eh, duidelijk voorbeeld ook weer van Leader of the Pack, de Shangri-La's. Is she really going out with him? Well, there she is. Let's ask Betty, is that Jimmy's ring you're wearing? Mm-hmm. It must be great riding with him. Is he picking you up after school today? Mm-mm. By the way, where'd you meet him? I met him at the candy store. He turned around and smiled at me. You get the picture? Yes, we see. That's when I fell for the leader of the pack. My folks smile and kiss me goodbye. The tears were beginning to show. As he drove away on that rainy night, I begged him to go slow. Whether he heard, I'll never know. Look out, look out, look out, look out! I felt so helpless, what could I do? remembering all nummer 446. Dukes en de Metals, aanvankelijk gewoon eh, Metals, de Amerikaanse band. Eh, ja, een van de bekendste ska- en reggae-groepen. En eh, behoren tot, absoluut tot de grondleggers van ook de reggae-muziek. Band werd opgericht in 1962, toen de ska op Jamaica zeer populair was. Metals worden ja, vooral gekenmerkt door die sterke vocale inbreng die ze hebben. de bandleider wordt vaak ook, hè, Toets dan, Frederick Hilbert heet hij eigenlijk, de bandleider, wordt ook vaak een beetje geleken met ehm, ja, die ehm, van... Eh, Otis Redding qua zang. Ehm, geboren ook in, eh, in Jamaica. Hij was eh, de jongste van zeven kinderen en groeide op met zinnen van gospelmuziek in een kerkkoor. Nou, later werd dat dus dikke, vette reggae en ska. Ook ehm, de andere hit, 5446 was mijn number, die staat in de lijst. En volgens mij ook een tikkie hoger. Dit was in ieder geval Pressure Drop op nummer, even kijken, 446 daarom, voor, daarvoor. 447, de Shangri-La's en The Leader of the Pack. Goed, ik neem je nog heel even mee naar eh, een stukje geschiedenis. Het ontstaan van Come As You Are van Nirvana. Want we hebben nou heel eh, wat jaren 60 eh, achter elkaar gehad. Even, ehm, nou weer, back to the 90s. Ja. Zeven jaren 60 plaat achter elkaar. Ik heb het ook niet verzonnen. Ik heb de lijst niet samengesteld. Ik zet, ik zend hem alleen uit voor de duidelijkheid. Maar Ehm, ja, Kurt Cobain. Hij eh, nam eh, de zangpartij voor dit nummer eh, nam die drie keer op. Waarvan de eerste op het origineel belandt. En producer Buzz Vick die vraagt daarna aan de liedzanger om alles in de tweede stem te, in te zinnen. Nou, tijdens die opnames zint Cobain per ongeluk de zin I don't have a gang te vroeg. En nou, ondanks de fout besluit Nirvana om het in de definitieve, definitieve versie zo te laten. Wordt ook gespeculeerd dat de zing verwijst naar een gebeurtenis uit uit Cobains jeugd. Want zijn moeder die zou namelijk vroeger eh, de geweren van zijn stiefvader in de rivier hebben gegooid. De jonge muzikant die weet er een aantal op te wissen, hij verkoopt ze. En van dat opgebrachte geld koopt hij een nieuwe gitaar. Maar wat Kurt Cobain echt met de tekst bedoelt, dat is eigenlijk voor iedereen een raadsel. Zelf zegt hij dat het nummer te hebben geschreven over de verwachtingen van mensen en hoe ze zichzelf zouden moeten gedragen. En ook ehm, de inspiratie eh, van het nummer Ehm, van, van Commerce Dat zou afkomstig zijn uit een gebeurtenis in Cobains jeugd. Want de schrijver en Nirvana-expert Charles, R. Eh, Charles R. Cross eh, die zou dat namelijk ontdekt hebben. Na een ruzie met zijn moeder loopt eh, namelijk de 17-jarige Cobain weg van huis. En ongeveer vier maanden eh, lang slaapt hij in gebouwen rondom zijn geboortestad in Aberdeen. En zo ook een hotel met de slogan Come As You Are. dus ja, of Kurt het ook direct heeft opgevat... of dat het misschien in zijn onderbewustzijn is blijven hangen... totdat hij het, hij het nummer schrijft, dat is onbekend, vertelt Cross... Maar het is in ieder geval een fascinerende wending en misschien wel een antwoord op het ontstaan van de titel van een van Nirvana's grootste hits. In Aberdeen in Washington staat sinds 2005 ook een bocht langs de weg als eerbetoon aan eh, Kurt Cobain met de tekst Welcome to Aberdeen, come as you are. Nirvana! Nou, de titeldrek of in ieder geval eh, waar ik het nou over heb, die vinden wij op 445. Nirvana en Come As You Are. Ja, I Don't Have A Gun. Helaas, bleek later toch niet helemaal waar te zijn. Het kwam in ieder geval van het eh, legendarische album Nirvana van... Eh, ja, eh, of ja, van Nevermind van Nirvana. Ehm, met ook natuurlijk Smells Like Teen Spirit. En die staat ontzettend hoog, eh, kan ik je vertellen. Livium, ik hoop dat we die nog eh, tegenkomen. Zou er toch wel in staan? Ja, toch? Ja, je weet het nooit, hè? Want bijvoorbeeld Radiohead, die staat er wel een aantal keer in. Ehm, bijvoorbeeld met Paranoid Android, vind ik een van de beste liedjes ooit. Ehm, maar Pearl Jam bijvoorbeeld, ja, dat is echt schandalig. Ik weet niet of die dan, dan wel in de nieuwere versie, zeg maar, staat. De nieuwe versie die eh, werd gepubliceerd in 2010. Maar in ieder geval deze, in deze lijst, die gepubliceerd werd in 2004. Dus origineel, eh, de originele top 500, zeg maar, van Rolling Stone magazine. Daar staat helemaal geen Pearl Jam in. Dus ik weet niet wat daar precies is verkeerd gegaan. Maar ehm, het is niet helemaal goed gegaan in ieder geval. Nirvana in ieder geval met Commissar op 445. Eh, Je hebt het misschien wel door. Maar ik ben een beetje de tijd aan het volkletsen. Ik heb namelijk Ehm, nog, ik heb nog twee minuten spreektijd en nog één plaat. En ja, het is ook weer net te weinig tijd allemaal om, ehm, eh, ja, eh, net, net te weinig tijd om dan weer twee plaatjes te draaien. Want dan moet ik die weer afkappen, die volgende. Ehm, dat is niet erg. Dan vertel ik je gewoon al wat eh, er zo al volgende week voorbij gaat komen. Volgende week zend ik trouwens uit, zend ik trouwens uit op de zolderkamer van, van Erik. Dat is een van mijn radiovrienden. Ehm, wij gaan volgende week verder met de nummers. in ieder geval vanaf 443. Vanaf daar gaan we verder. Ehm, volgende week beginnen we met... Oh, leuk, leuk. Bob Marley en The Wailers met I Shut The Sheriff. Ehm, komt ook best wel wat jaren 50 voorbij. Volgende week zie ik. Um, de, je, een paar Rolling Stones platen gaan er voorbij komen volgende week. Ehm, een Led Zeppelin, een Clash komt er voorbij. U2 ook, uh, Kings, Elvis Presley, Blue Sweat Shoes staat er zelfs twee keer in, weet ik. Eh, de originele versie van Carl Perkins staat er ook in. Sommige liedjes die staan er twee keer in. Ehm, deze, de laatste plaat dan voor eh, vanavond. Ik, ik, voor, of vannacht in ieder geval, eh, whatever. Ehm, die staat er in, volgens mij maar gewoon één keer in. Ik denk niet dat de cover van UB40 samen met Chrissy Hind uit de jaren 80... wat overigens wel nummer één werd hier in Nederland... dat die erin zou staan in deze 500. Maar in ieder geval het origineel, dat staat er wel in. Dat komt uit 19... 65. Ik ben echt duidelijk eh, de tijd nu aan het volpraten. um, <laughs> Sonny and Cher, I Got You Babe op nummer 444. Nou, tot volgende week en een fijne week. lot, but at least I'm sure of all the things we got. Babe, I got you, babe. I got you, babe. I got flowers in the spring. I got you to wear my ring.